Daarmee hebben Rutte en de jongen wat uit te leggen, want het is nog steeds druk in de ziekenhuizen. En er raakten afgelopen week opnieuw meer mensen besmet, vertelt collega Lars Geerts. Ja, inderdaad, die hebben wat uit te leggen. Maar wat wij achter de schermen horen is dat zij ervan uitgaan dat op het moment dat de versoepelingen worden ingezet, dus op 28 april volgende week, dat dan inderdaad die daling in het aantal ziekenhuisopnamen zichtbaar zal zijn. En zeggen ze, de context is nu anders en dat heeft te maken met het aantal gevaccineerden dat inmiddels in Nederland rondloopt. En ook met het aantal mensen dat al corona gehad heeft. Er komen weer Janssen-vaccins naar Europa. De levering lag een tijdje stil nadat mensen in de VS ernstige bijwerkingen kregen na een prik. Het Europees Geneesmiddelenbureau zei vanmiddag dat de voordelen van het vaccin opwegen tegen de risico's. Het is nog niet bekend of we in Nederland weer gaan prikken met Janssen. Dikke kans dat we dat ook in de persco gaan horen. Je kan voorlopig rondjes blijven schaatsen in Tialf, want het ijsstadion in Heerenveen krijgt financiële hulp. Onder meer van sportkoepel NOC-NSF en schaatsbond KNSB. Tialf heeft al een tijdje geldproblemen. Vanaf volgend jaar krijgt de ijshal ieder jaar bijna anderhalf miljoen euro om het hoofd boven water te houden. En als cafés en restaurants hun terrassen weer open mogen gooien... moeten ze ineens flink wat boodschappen inslaan. Daarom heeft deze horecaleverancier de schappen van het magazijn goed gevuld. Ik denk dat de meeste bedrijven die volledig dicht zijn gebleven... dat die op de, ja, afwachten op vanavond. En eh, dat morgen dan de piek komt eh, als we weer mogen. En als iedereen dan tegelijk gaat bestellen, is het maar de vraag of de bevoorrading soepel zal verlopen. Ja, met name de versproducten, de nicheproducten, daar, eh, ja, dat, kan het eventueel spannend in worden. Garanties lukt in deze tijd niet. En onze branche, de horeca, wordt als hardste geraakt. Eh, maar wij als groothandel doen er in ieder geval alles aan om eh, zo goed zo mogelijk nou ja, onze klanten en relaties te voorzien van de juiste producten. Het weer. Komende nacht zijn er opklaringen daalt de temperatuur naar een graad of 4. Op sommige plaatsen kan er mist ontstaan. Morgen zijn er wolken, maar ook soms zon. Het wordt 12 tot 14 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op de meeste wegen kan het verkeer prima doorrijden. Alleen bij Amsterdam is de Zeeburgertunnel van noord naar zuid, dus richting Amersfoort, dicht. Het komt door technische problemen. Het verkeer kan omrijden via de noord- en westkant van de ring van Amsterdam door de Koentunnel.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 Crossroads met country-muziek uit alle windstreken. Presentatie en samenstelling Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier. De Social World van Roger Wilhoit omvat onbeschaamde hardcore... met bier doordrinkt de country, teruggebracht tot haar kernwaarde. Geen vervalsing, geen pretentie, maar gewoon recht door zee. I've spent my time in hell loving you. Crossroads. Het album en de act van de maand. De rubriek Sterren van Toen en de cover van de week. De song werd voor het eerst uitgebracht in 1981 en piekte op nummer 76 in de Billboard charts. In november 1986 werd het nummer uitgebracht in het country format. Met als piek de zevende positie. Ik heb het over Fire in the Sky. Met Baby's Got a Hold on Me strandde de Nitty Gritty Dirt Band op de tweede plaats.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 Bluegrass van een hoog niveau. Dit is het favoriete album van de maand. The Rolling Mills good times, my friend, back in our younger days. I knew he shouldn't marry any woman quite that white. Then later on, I learned that she had been expecting a child. He got a job at making steel and bought himself a home. She shopped all day, bought everything that fit said cool down number two And he told my friend to go on home as soon as he was through He stopped into a little bar to have a good cold beer His woman and some day-turn guy were dancing closely there Oh, I knew him well, and in his mind there must have the storm While the rolling mills of Middletown Roll on, roll on, roll on They say he never spoke a word Just turned and walked away And no one knows exactly what took place that fateful day some say they saw him near the tracks at furnace number one. With heat so hot, the hubs of hell would seem just barely warm. Well, they never saw my friend again. Did he do something wrong? Ik vind het leuk dat ze een pedalsteel gitaar in de nummers heeft. Het is een beetje begraven in de mix, maar voegt nog steeds een leuke sfeer toe aan de muziek. Katie Joe met Good Luck Enough. Texaanse zanger Connor Sweet scoorde vorig jaar een hitje met Times Like These. Nu waagt hij zich aan Walking in Memphis van Mark Cohn.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 there goes my baby. Here come the blues. Coincidence maybe. Just brought the news. And they had to make me see there's no substitute. the blues. It's time to say goodbye to my happy home. I've been vilified by everything I own. The clock's have all slowed down, her chair just up my toe. But they're not to blame for wanting me to know. There goes my baby. baby just brought the news, and that are here to make me see there's no substitute for my one and only. There's only lonely. Here come the blues. accidents, baby. Just brought the news. And they had to make me see there's no substitute. for my one and only, there's only lonely, here come the blues. For my one and only, there's only lonely, here come the blues.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 Dat is ook opgenomen door onze eigen Tumbleweeds. Toch was het vrij snel gedaan met zijn carrière. Voorafgaand aan zijn hit draai ik Standing at the End of the Line en She Didn't Do Magic. We blikken terug op Lobo. Crossroads. Lord. Taylor Swift heeft een conflict over muziekrechten en heeft uit de rancune een aantal songs in eigen beheer opnieuw opgenomen. Waaronder Mr. Perfectly Line. Het zou wel aan mij liggen, maar ook deze bewerking blijft meer pop dan country. eerste uur hoorde je Tanner Sparks al. Ik verwacht van deze zanger veel meer te horen en met She's Moving On geeft hij voor de tweede maal zijn visitekaartje af. years, Lord, But I know she can love me if she Deze drie dames en hun manager ontmoet ik in Canada. En hij wilde met de dames naar Europa komen. Ik vond het tijdstip verkeerd omdat er in november geen festivals zijn. Hij kwam toch. En de opbrengsten vielen inderdaad tegen. Farmer's Daughter maakte echter een geweldige indruk met songs als Crazy Old Moon en Son of a Preacher Man, een cover van het aloude Dusty Springfield succes.